4 uur. moet met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat rechters meer veroordeelden tbs kunnen opleggen. Minister Dekker schrijft de Kamer dat hij nog dit jaar met een wet komt... die het mogelijk maakt om de behandeling vaker te verplichten. Nu kan tbs vaak niet worden opgelegd als iemand zich niet wil laten onderzoeken. De minister is bang dat mensen met een ernstige stoornis... hierdoor onbehandeld terugkeren in de samenleving... De discussie hierover leidde op na de moord op Anne Faber. De man die bekende dat hij haar heeft gedood... weigerde in een eerdere zaak zich te laten behandelen. Het nieuwe klimaatrapport van de VN heeft geen gevolgen voor het Nederlandse klimaatakkoord. Dat zegt Ed Nijpels, die het overleg over het akkoord leidt. In het VN-rapport staat dat er veel meer moet worden gedaan... om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Volgens Nijpels neemt Nederland al meer maatregelen... dan volgens het VN-rapport wereldwijd nodig is. Greenpeace vindt wel dat Nederland nu meer moet doen. De milieuorganisatie wil dat de CO2-uitstoot in 2030 met 60 is verlaagd. Nu is nog 49 afgesproken. In Os zijn mensen bijeengekomen om de slachtoffers van het ongeluk op een spoorwegovergang te herdenken. Bij het ongeluk tussen de elektrische bolderkar en een trein kwamen vier kinderen om het leven. In het theater zijn familieleden en direct betrokkenen bij elkaar gekomen. Andere mensen die hun medeleven willen betuigen... kunnen terecht in het stadion van Top Os. De ceremonie is daar te volgen op een groot tv-scherm. De politie van Windsor in Groot-Brittannië heeft extra geld nodig. Het korps is op kosten gejaagd door het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in mei. Die politieoperatie zou een paar miljoen euro hebben gekost. Het ministerie van Middellandse Zaken is om extra geld gevraagd. Het weer aardig wat zon, maar ook veel sluierbewolking. Het is zo'n 17 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. De temperatuur zakt vannacht naar 9 graden aan zee... tot 4 in het binnenland. Morgen veel zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.